12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nu het weer beter lijkt te gaan met het aantal coronabesmettingen in Australië... worden de maatregelen in het land afgezwakt. Vanaf half oktober mogen wekelijks 6000 Australiërs uit het buitenland terugkeren. Nu ligt dat aantal nog op 4000. Kort na de wereldwijde uitbraak van corona sloot Australië zijn grenzen. Er zijn nog zo'n 24.000 Australiërs gestrand in het buitenland. Op Aruba worden vandaag extra coronamaatregelen aangekondigd. Waarschijnlijk wordt het dragen van een mondkapje verplicht... en wordt de verkoop van alcohol verboden. Woensdag meldde Aruba 176 nieuwe besmettingen op één dag. 23 mensen zijn sinds het begin van de crisis overleden. Op het eiland wonen 106.000 mensen. Koninklijke Horeca Nederland heeft felle kritiek op het voornemen om cafés in de Randstad om 1 uur s'nachts te sluiten. De maatregel om het late cafébezoek tegen te gaan zal leiden tot meer illegale feesten en huisfeesten. En juist daar raken de meeste mensen besmet, zegt Horeca Nederland. Directeur Beljaard spreekt van een maatregel voor de bühne, zonder wetenschappelijke basis. Premier Rutte en minister De Jonge geven vanavond om 7 uur een persconferentie... waarop nieuwe coronamaatregelen worden bekendgemaakt. Rijkswaterstaat is boos over weggebruikers op de A12... die vanochtend bij een ongeluk een rood kruis negeerden... om een afgesloten afrit te pakken. Een camera legde vast hoe ze vlak langs de weginspecteur reden. Vorig jaar was er op de A28 een proef met een camera om overtreders te pakken. Die proef was een succes, zegt Rijkswaterstaat. Maar de speciale camera's zijn duur en er is geen geld om ze overal op te hangen.